Het uur. is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bijna alle Tweede Kamerfracties komen vandaag bijeen om de uitslag van de verkiezingen te bespreken. De meeste bijeenkomsten beginnen over een uur. Later vandaag gaan alle fractievoorzitters dan naar de Kamervoorzitter. Mogelijk wordt er dan al een verkenner aangewezen. Die zal gesprekken voeren met de fractievoorzitters om te onderzoeken welke combinatie van partijen het meeste voor de hand ligt om een kabinet mee te vormen. De opkomst bij de verkiezingen is gestegen naar ruim 80 procent... en dat is ruim 5 procent meer dan de opkomst bij de vorige Kamerverkiezingen in 2012. Meer dan 95 procent van de stemmen is nu geteld. Sommige gemeenten zeggen dat ze daar pas later vandaag of morgen mee klaar zijn. Daardoor kan de definitieve zetelverdeling nog iets veranderen. ING heeft oud-premier Balkenende voorgedragen als commissaris bij de bank. Balkenende werd na zijn politieke loopbaan onder meer hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ING draagt ook oud-minister van Economische Zaken Weijers voor als commissaris. De oud-topman van Axo Nobel stond de afgelopen drie jaar op de eerste plaats in de top 200 van invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant. De aandeelhouders van ING kunnen zich in mei uitspreken over de voordrachten. Op paardenmarkten moet strenger worden gecontroleerd op dierenwelzijn, zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden in een advies aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. De dierenbescherming wil dat paardenmarkten worden verboden, omdat paarden er slecht zouden worden behandeld. In het advies staat dat elk paard moet worden gecontroleerd door een veearts en dat de dieren niet uit het buitenland mogen worden aangevoerd. Om illegale handel en vervoer te voorkomen moeten paarden en eigenaren samen worden geregistreerd adviseert de Raad. Het weer in het binnenland veel zon. Het wordt 13 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt, in de ochtend wat motregen. S'avonds gaat het harder regenen en het wordt dan 9 of 10 graden.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 Rechterrijstok is afgesloten. En op de A15 bij Rotterdam richting Europoort tussen Charloes en de Botlektunnel staat het stil over 6 kilometer. Vanwege een ongeluk met een vrachtwagen bij de Botlektunnel. Je kan er langs via de naastgelegen Botlekbrug. En de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 10 kilometer door bergingswerk.